Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het aantal neemt af. Vorig jaar werden 103 personen veroordeeld. Een kwart minder dan in 2014 en 2015... blijkt uit cijfers die NRC opvoeg bij de Raad voor de Rechtspraak. Hoe dat kan is niet te zeggen. Deskundigen denken niet dat er minder mensenhandel plaatsvindt. Een mogelijke oorzaak is dat de politie meer tijd besteedde aan vluchtelingen... en ook lijkt bij een reorganisatie bij de politie deskundigheid verloren te zijn gegaan. Voor de tweede keer in drie maanden heeft een Amerikaans oorlogsschip een aanvaring gehad met een vrachtschip. Het gebeurde in de straat van Malacca bij Sumatra. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn. En hoe grote schade aan de schepen is, is eveneens onduidelijk. Het ongeluk gebeurde met de torpedobootjager USS McCain, die normaal zo'n 300 opvarenden heeft. In juni kwamen bij een aanvaring tussen de USS Fitzgerald en een Japans vrachtschip zeven mensen om het leven. Afgelopen week werd de leiding van dat marineschip uit zijn functie gezet. Toerisme wordt steeds belangrijker voor Nederland. De toeristische sector is harder gegroeid dan de rest van de economie, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar gaven toeristen bijna 4% meer uit dan een jaar eerder. In totaal bijna 76 miljard euro. Dat levert zo'n 390.000 banen op. In het afgelopen jaar hebben vooral buitenlandse toeristen meer besteed. Maar het overgrote deel van de inkomsten komt van Nederlanders die vakantie vieren en uitjes maken in eigen land. In een huis in Amsterdam is een dode gevonden. De politie zegt dat sprake is van verdachte omstandigheden en houdt rekening met een misdrijf. Hoe de dode om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. En ook over de identiteit wil de politie niet zeggen.